nummer A Night Like This. Ajax heeft zich gisteravond geplaatst voor de finale van het KNVB-bekertoernooi. RKC Waalwijk werd in de Amsterdam Arena met 5-1 verslagen. In de finale op 8 mei in de Kuip in Rotterdam speelt Ajax tegen FC Twente... dat woensdag FC Utrecht versloeg. Het weer, plaatselijk dichte mist en lichte vorst. Later op de dag me meeste plaatsen zonnig. Alleen in het noorden een hardnekkige bewolking. Middagtemperatuur van 4 graden op de Wadden tot 9 graden in Limburg.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 President Obama zegt gisteravond dat het gaat om een humanitaire missie. Onder meer Groot-Brittannië en Frankrijk hebben al vliegtuigen ingezet. Er staan vooral veel Egyptenaren te wachten tot ze worden opgepikt en teruggebracht naar Egypte. Een oud-topman van de Amsterdamse woningcorporatie De Kei moet 3,2 miljoen euro betalen als schadevergoeding voor omstreden vastgoedtransacties. Volgens de rechtbank heeft hij zich schuldig gemaakt aan opzettelijke misleiding. De man werd vorig jaar samen met een andere bestuurder van De Kei op staande voet ontslagen. Hij zou hebben verzwegen dat de aankoop van een stuk grond via een tussenpersoon ging die daarmee 3,2 miljoen euro verdiende. De voorbereidingen voor de bouw van een van de grootste waterkrachtcentrales ter wereld in Brazilië mogen doorgaan. Vorige week bepaalde een rechter dat de plannen niet voldeden aan de voorwaarden voor natuurbehoud. Maar een hogere rechter vindt dat de grond al mag worden vrijgemaakt voor de bouw. De omstreden waterkrachtcentrale komt in het Amazone regenwoud bij de stad Altamira. 500 vierkante kilometer land komt onder water te staan. Vier Nederlandse artiesten hebben op het Buma Harpegana een gouden harp gekregen. De oeuvreprijs voor mensen die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de Nederlandse muziek. De vier gouden harpen gingen naar Nick en Simon, Tony Berk, Van Velsen en Kane. Karel Emerald kreeg de prijs voor het beste Nederlandse lied van 2010, het nummer A Night Like This. Mazda roept meer dan 50.000 auto's terug omdat de spinnen in de ontluchting...